Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De levering van twee lanceerinrichtingen voor Patriot-raketten aan Nederland is weer een stap dichterbij gekomen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft er toestemming voor gegeven. Nu moet het congres nog akkoord gaan. Met de deal is een bedrag van 200 miljoen euro gemoeid. Nederland beschikt sinds 1987 over Patriots. Een luchtafweersysteem dat raketten, vliegtuigen, helikopters en drones... van tientallen kilometers afstand kan neerhalen. Vorig jaar leverde Nederland twee lanceerinrichtingen aan Oekraïne. Het is onduidelijk of de aanvraag voor nieuwe is bedoeld om die te vervangen. Servië koopt 12 gloednieuwe Franse Rafale-gevechtsvliegtuigen. Die kosten samen bijna 3 miljard euro. De afspraak werd gemaakt tijdens een bezoek van president Macron aan Belgrado. De deal wordt gezien als teken dat Servië liever zaken doet met de EU dan met de oude bondgenoot Rusland. De A2 is tussen Utrecht en Vianen weer afgesloten voor onderhoud. De afgelopen weken leidde dat tot veel problemen rond Utrecht... en door sluipverkeer ook in Nieuwegein. Rijkswaterstaat waarschuwt ook nu voor veel drukte... omdat in de regio Midden de vakanties voorbij zijn. Automobilisten krijgen het advies de regio Utrecht te mijden... en inwoners van de regio kunnen beter ander vervoer kiezen. Het is de laatste keer dat de A2 al de hele vrijdag dicht is. Er volgen nog twee weekendafsluitingen, maar die beginnen pas op vrijdagavond. Ajax is door naar het hoofdtoernooi van de Europa League. Na de 4-1 zege op Jagiellonia vorige week in Polen... won Ajax vanavond thuis met 3-0. Bij een vechtpartij op de Dam met Poolse supporters... raakten zeker drie politieagenten gewond.